You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine with your hand resting in mine. Wat een geweldige song om de show mee te beginnen vandaag. Deze eerste zondag alweer van februari, wat schiet de tijd op. 2026 en ik begin echt een beetje te wennen aan 2026. Tot vorige week schreef ik nog in een envelop of op een brief. 2025, misschien heb je dat ook wel. hey, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur met... Och, ik heb zoveel lekkere muziek meegenomen. Het is bijna niet te doen, gewoon niet te overzien.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 voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got to find. that description, baby? Come with me. Take my and my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. muziek op de zondagmorgen, toch? Hè? <laughs> Ja, winterse temperaturen zou je kunnen zeggen. Hoewel, hoewel, hoewel. Eh, toch wel zomerse temperaturen in de muziek. Floaters, Float On en Brad en Gitterman had het geweldig deed op eh, festivals. Want wat een klank was dat. Ongelooflijk. Straks eh, hebben we een leuk onderwerp. Althans, een leuk onderwerp. We gaan het hebben over de eh, Green Protein Alliance.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 Kelly hoorde je met eh, Gotham City uit 1997. Had alles te maken met die film. Ja, natuurlijk met die man met die zwarte cape en die gekke oortjes. Die vleermuisoortjes. Je weet over wie ik het heb. En verder hoorde je natuurlijk Michael Bublé en Hold On hier bij ZVL. Over zeven minuten al gaan we praten over de Green Protein Alliance. Nou ja, wat is dat nu weer? Ja, ik zit zelf ook met grote vraagtekens. Maar zo meteen gaat Tera Cox het ons allemaal uitleggen hier bij ZVL. op ZVL. van de Four Tops. When She Was My Girl. En voor de Caribbean, <laughs> jawel, Blue van Enya hier bij ZVL. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Ze zitten er klaar voor. Hier is Tera Cox. De Green Protein Alliance en Jessie van Hattem van die alliantie praat ons bij. Welkom Jessie. Ja, hi. Actueel onderwerp. Eh, maar wat is het nou precies, die Green Protein Alliance? Iets met groen en iets met eiwitten. Maar vertel. Ja, nou dat klopt. We zijn eigenlijk eh, een kleine vereniging die zich inzet voor de eiwittransitie. Voor alle bedrijven die iets doen in die voedselomgeving. Dus de transitie heeft te maken met het eh, gaan van eh, dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Ja, en het gaat dus over een verschuiving. Dus het is niet totaal het een weg en het ander volledig. Het gaat over een verschuiving naar een gezonder balans en eigenlijk dus ook een gezondere mens uiteindelijk. Want we kunnen allemaal wel wat pulvruchten gebruiken. Ja, en waar doen we het voor? Behalve dat we pulvruchten kunnen gebruiken. Waar doen we dit allemaal voor? Behalve dat pulvruchten lekker zijn, doen we het vooral ook eigenlijk natuurlijk voor het klimaat en voor onze gezondheid. Dat is echt een gecombineerd doel van de Green Protein Alliance. Eh, ja, omdat zoveel pijlen wijzen op als we willen verduurzamen als maatschappij, dat plantaardige eten daar heel erg aan bijdraagt. De Gezondheidsraad zegt dat, maar ook WNF zegt dat. En het is op zoveel manieren duidelijk ja, en daar werken wij graag voor. Eh, geven jullie ook informatie en educatie aan bedrijven? Want misschien wat jij nou net allemaal vertelt, weet niet elke voedselproducent dat? Ja, precies. En daarom zijn we denk ik ook van waarde, omdat er heel veel kennis bij ons zit op het gebied van gedragsverandering, woordvoederschap, hè, ze praat je naar buiten toe, maar ook monitoring en ook het netwerk waarop we dus kunnen ondersteunen. Ja, nou had je het net over bijvoorbeeld een klein bedrijf. Zijn er ook hele grote, ja, ik noem bijvoorbeeld maar supermarkten, want dat zijn toch voedselaanbieders. Zijn die ook lid van jullie of zijn er al supermarkten die lid zijn? Ja, zeker weten. En dat dat is eh, mijn expertisegebied. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Nou, om, eh, dagelijks met supermarkten te werken. Maar we hebben echt supermarkten zoals Dirk, Plus, Lidl. Die zijn gewoon bij ons lid en daar helpen we heel veel mee. Eh, en we hebben ook de eiwitmonitor ontwikkeld samen met Provincie Nederland. Dat is een tool waarmee we supermarkten helpen hun eiwitverhouding te meten. En daar doen alle supermarkten van Nederland aan mee. Dus we werken voor onze leden, maar we hebben ook nog activiteiten die eigenlijk voor heel eh, het bedrijfsveld in Nederland eh, relevant zijn. Bedrijven zijn de leden, maar die partners, je noemde er net iets van. Wie zijn nou precies de partners? Wat, wat is hun bijdrage? Nou, er zijn natuurlijk veel meer maatschappelijke organisaties, zal ik dan even extra aandacht geven, die zich ook inzetten, dan wel deels, dan wel volledig, op die eiwittransitie. Nou ja, ik noemde net al, Wakker Dier is natuurlijk een organisatie die daar heel van belang is, maar ook ProVeg Nederland. Dat is echt een onderzoeksorganisatie die zich ook heel erg inzet op onderzoek doen naar bijvoorbeeld de gezondheid van vleesvervangers. En zij tonen dus aan dat vleesvervangers in hele vele mate gezonder dan wel even gezond zijn als hun dierlijke tegenhanger. Nou, dat soort onderzoek is superbelangrijk. En daar werken we dus ook vaak mee samen om te zorgen dat de informatie die er door deze partijen opgedaan wordt, ook bij iedereen bekend is. Eh, er is nog één ander punt wat ik even met je wil doornemen. Eh, denk je dat er voldoende bewustwording is onder ehm, de maatschappij, onder de kopers van voedingsproducten, dat ze beter plantaardig kunnen kopen en zijn ze ook aantrekkelijk? Hoe kunnen we het kopen? Het produceren hebben we het over gehad, het aanbieden hebben we het over gehad, maar hoe kunnen we het meer kopen? Die gedragsverandering. Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Ik, vraag het aan de expert, dus vooruit maar. <laughs> ja, als ik het gauw had, had, ik het graag met je gedeeld. Maar wat vooral belangrijk is dat er eigenlijk twee richtingen zijn. Ik denk dat elke expert zou zeggen: nee, er is niet genoeg bewustwording. Maar ik denk ook dat het voor een heleboel mensen niet kan om ze alles te laten weten over het voedselsysteem. Die gaan er gewoon vanuit dat dat wat in de supermarkt is goed genoeg is. Dus het is de verantwoordelijkheid van een deel van de supermarkt en de overheid om te zorgen dat de producten die er liggen van dusdanige kwaliteit zijn. Dan wel hè, de ingrediënten, maar ook ecologisch gezien. Ehm, en waar het kan, wil ik de consument absoluut ook meenemen in dat het gezond en relevant voor hen is. Maar ik denk dat er ook heel veel te doen is op het als supermarkt gewoon veranderen. En de consument niet altijd vragen: je moet dit, je moet dat. Dat is heel moeilijk. Als consument wil je gewoon doen wat je kan en doen wat je kent. En. Ehm, en ik denk dat het voor de maatschappij wel belangrijk als onderwerp is, omdat heel veel ecologische problematiek daaraan hangt, aan hun consumptiegedrag. Maar dan moet het nog steeds vanuit verleiding. Ik zou ze niet alleen maar willen vertellen: het moet vanuit je moreel kompas. Nee, het moet gewoon verleidelijk, aantrekkelijk. Het moet gewoon eh, nou, leuk, lekker. Ja. En dat kan heel goed met groenten, dat kan met peulvruchten, dat kan met een beetje mixen. Dat kan met sommige vleesvervangers, dat kan voor sommige mensen ook al heel goed met havermelk. Of, wat ik al eerder zei, gewoon met z'n allen aan de pindakaas mij ook prima. Dus het zijn Mooi, veel ik vind het mooie laatste woorden. We gaan voor de verleiding van meer plantaardige eiwitten. En eh, we hebben gesproken over de Green Protein Alliance. En Jessie van Hattem, je hebt het prima uitgelegd. Heel hartelijk bedankt. de zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden. Die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden. Die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten Eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal. Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langstijn zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevel de wacht. Voor de glorie en de eer van het Vrije Westen, meneer de president. Slaapzacht, Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan. Die daar ginds bij het gerecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld. Die het bloed en de ellende niet vergeten en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. Omroep ZVL. just feel The Guys and Dolls. Toen in een totaal uitgeklede versie, weet je het nog? Och, ze waren met z'n zes, toen werd het vijf, toen werd het vier. En uiteindelijk bleven ze maar met z'n twee eh, over toen het opeens Grant en Forsyth. Wie weet het nog allemaal. Uh, je hoorde wel Our Song. En daarvoor Boudewijn de Groot met een lied dat natuurlijk nog steeds hartstikke actueel is. Laten we eerlijk zijn. Je hoorde van hem wel te rusten, meneer de president. Hier bij ZVL. je bent wel gek als je naar een ander gaat want wij hebben de mooiste muziek. Muziek van Chris Ria. Fool, if you think it's over. Goedemorgen. Weer alweer bij uh, eh, ZVL. En dan luisteren we even terug naar dit prachtige nummer. Even bedenken, wat hebben we net gehoord? Mooi hè? Eh, Gary Rafferty en Ride Down the Line. En daarvoor Chris Ria en Full If You Think It's Over. Wat een waarheid als een koe is dat lied. Je zou trouwens die liedjes eh, kunnen downloaden, de teksten ervan, en laten vertalen. Hartstikke leuk. Je hebt daar hartstikke makkelijke programma's voor op internet. En dat is mooi hoor, want dan begrijp je ook wat er wordt gezongen. En soms is dat best wel pittig hoor. Dan denk je best op, no, no, no, no. Vond ik dat wel zo leuk. Maar ja, het is maar net ook wat je leuk vindt. En meestal is het alleen de melodie. Natuurlijk. En dat hoor je hier bij ZVL. Nog even wat Franse muziek voordat het eerste uur verstreken is van Alain Barrière. We gaan hem slechten. Mavi. de beaux jours. Je sais. Et j'y reviens toujours. Je sais. amor. pour le corps romantische Franse muziek van Alain Barrière aan het einde van het eerste uur van de show. Geef een even pauzeren, een paar minuutjes. En dan ben ik straks weer bij je terug met iets meer tempo in de show. Maar toch heel veel lekkere muziek. Dus blijf bij ons, blijf bij ZVL, blijf bij mij. Want dan maken we het straks over een minuut of zes, zeven weer gewoon hartstikke gezellig. Tot besluit van het uur, James Blunt. Och, we maken allemaal dezelfde vergissing. Same mistake.